Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog altijd worden er mensen levend onder het puin gehaald na de aardbeving. In bijvoorbeeld de Turkse stad Diyarbakir in het zuidoosten van het land... werd vanochtend een jongen van acht gered die al sinds maandagochtend onder het puin lag. Volgens Turkse media zijn er nog veel reddingsacties, meer, na, meer dan 80 uur na de aardbeving... De kans op overlevenden wordt wel steeds kleiner. Correspondent Mitra Nazar. Mensen lopen verward door de straten of zitten op eh, plastic stoeltjes naast het gebouw waar hun familieleden eh, nog onder het puin liggen. Er zijn vrijwilligers bezig om met ja, eigen gereedschap eh, te graven om te kijken of ze bij mensen kunnen komen. Soms horen ze ook nog, nog iets van onder het puin vandaan. En dan is iedereen even stil. Maar meestal is het vals alarm. In een vrachtwagen met hulpgoederen voor de aardbevingsslachtoffers is drugs gevonden. De politie heeft de vrachtwagen in Nederland langs de A4 opengemaakt en de drugs is vernietigd. Het is niet duidelijk hoe de drugs in de vrachtwagen terecht zijn gekomen. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Zuid-Afrika heeft weer terug moeten vliegen naar Schiphol. Er was brand uitgebroken achter in de keuken van het vliegtuig. Passagiers moesten allemaal naar de voorkant. Toen kon het personeel de brand blussen. Op Schiphol zijn de passagiers weer opgevangen. Niemand is gewond geraakt. En aflevering zoveel van de ballonrel tussen China en de VS dan. Oh shit! It appears that that China spy balloon has now been shot down over the Atlantic Ocean. It successfully took it down. And I want to compliment our aviators who did it. Ja, China zei steeds dat het alleen om een weerballon ging. Maar de VS zegt nu dat de ballon ook apparatuur aan boord had... die helemaal niet bij weerballonnen horen. Op foto's was te zien dat er meerdere antennes aan de ballon zaten... waarmee China communicatie zou onderscheppen. Volgens de Amerikaanse luchtmacht waren ze dus bezig met spioneren. Het weer, het is bewolkt vanavond. Later kan het ook mistig zijn.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 jullie allemaal naar voren komen. Je mag spoeden, je mag het schoorvoetend doen... maar eh, het feit blijft dat jullie hier vooraan moeten komen. Dan kunnen we lekker met z'n allen beginnen... en er een feestje van maken. We zijn over de helft. En het lijkt wel of we al jaren bezig zijn hier. En dat bedoel ik positief natuurlijk. De volgende band. Ze vertelt een verhaal dat je meeneemt naar de mythische wereld van moeder natuur. Dromere eh, pianopartijen gecombineerd met zware drums en synths geven je het gevoel dat je wortels verder in de aarde zijn gegroeid. Teksten over maatschappelijke onderwerpen als klimaatverandering, politiek, maar ook over het vuur in jezelf. Ze wil de wereld laten zien in al haar schoonheid en je voelt de verbinding tussen fictie en menselijkheid. Ik ben geïntrigeerd, ik hoop u ook. Geef een enorm applaus voor Daisy Bells! why. Oh. I have a heart. Can you promise me, but no science words? Only the words you spread have no meaning. welkom bij deze offline show. Dit is Softer. laatste liedje aangekomen. Eh, ik wil Rob Acta bedanken, het licht en geluid. En deze mooie, glorieuze band. Holding my heart like a bowl in my hands. All my organs are out on the ground. You see Mensen en lange woestijnen loopt Freya op zoek naar haar liefde. Dit is God Love. De voorronde. Gewoon even in de zaal, maar ze gaan zo direct eh, hier soundchecken. Mhm. Daisy Bellis, jij bent mhm. ook een van de mensen die meedoet. Klopt. Ehm, even voor de mensen thuis, muziek. Wat, hoe moeten we het zien? Eh, ik maak art eh, pop. Wow, ja. <laughs> is een hele mond vol. Ja, art is, ja, dat spreekt voor zich. Kunst. Kunst, zeker. en barok is, dat eh, komt door mijn eh, klassieke achtergrond. Als, eh, ik heb vroeger in, altijd koor gezongen. Hm. En daar neem ik nog steeds invloeden van mee in mijn muziek. Dus dat kunnen we, dus kunnen eigenlijk best een hele speciale muziek van jou verwachten. Ja, zeker. Ja. heb je er ook eigenlijk al optredens mee gedaan of niet? Uh, ja, zeker. Ik heb in december op No Man's Land gestaan, de showcase. Eh, in Tivoli. En eh, ja, verder nog gewoon wat andere showtjes. En eh, voordat ik deze band bij me had, was ik dus ook een artiest onder deze naam. En heb ik ook op verschillende podia gestaan met het Noord-Nederlands Orkest. En, en daar een toertje mee gehad. En ja... Ruime muzikale bagage, als ik het zo hoor. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ik heb een al leuke dingetjes achter de rug. Ja. Eh, Tivoli Vredeburg, dat lijkt me ook niet eh, verkeerd om daar eh, te staan. Nee, dat was echt superleuk. Ja. Dat was echt heel leuk, ja. ja. nu, als we spreken, is het allemaal vooraf. Wat ga je dan ja, na zo'n optreden doen? Ga je dan toch nog ook muziek uitbrengen? Eh, ja, ja, ik heb wel een, eh, ik heb een plannetje. <laughs> ja. ja. Eh, nou is er een muzikale duizendpoot. Die hebben, die hebben we de vorige keer in de eerste voorronde gezien met Chai, was dat? Ja, klopt, ja. die, die, zit, die zit ook bij jou in de band. Klopt, ja. <laughs> Die zit ook bij mij in de band, ja. We hebben het over Rasmus. Ja, ja, klopt. Ja. Ehm, is dat iemand waar je goed op terug kan vallen? Zeker, <laughs> zeker. Ja, ja. Maar eh, ik denk dat de rest van de band dat natuurlijk ook is. Zeker, ja. Iedereen. Want ja. daar kies je ook mensen op uit eh, voor in je band. Ja. Eh, dan nog even voor mensen thuis. Waar ben je op te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram, TikTok, <laughs> Facebook, waar ik nog niet heel veel meer mee doe. <laughs> Want ja, het is, toch, het is toch lastig omdat je toch meer als, als persoon meer op Instagram zelf hm. zit. Ehm, maar nog steeds heb ik dat ook en deel ik soms af en toe daar ook nog steeds dingen op. En eh, Spotify heb ik nog een EP eh, e staan van wel twee jaar geleden. Dus het is wel eh, wat andere muziek dan ik vanavond ga spelen. Maar nog steeds heb ik het geschreven, dus het komt wel, komt wel van mij. <laughs> Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. An Arrow and Fruit Flies Like a Banana. Wat gaat die tijd snel. Tijd is voorbij gevlogen. We maken ons op voor alweer de laatste band van vanavond. De laatste act, zo je wilt. De drill is nog altijd, en jij begrijpt het Marcus... als ik een aankondiging doe, dan gaan jullie allemaal naar voren... om de band die gaat optreden voor jullie de eer te geven die ze toekomt. Ziel en zaligheid wordt hier blootgegeven. En daarbij, hier kan je het eerlijke zweet der muzikanten ruiken. Wat is er mooier, 4D immers. <laughs> Ja, toch niet dan. Goed dan, de laatste van vanavond. In 2019 bracht hij zijn eerste single uit met de titel Change... Die single die is gemaakt op zijn zolderkamer met niets meer dan een gitaar, een laptop en opnameapparatuur. My god, dat is toch romantiek? En als ik zo om me heen kijk, dan zijn er mensen die dit keihard herkennen. Immers, ja toch, ik kijk hier en daar wat mensen aan en ja, dit herkennen jullie toch? Zeker. En daarna verschenen nog meer singles. Nog diverse singles met als opvallendste Acid Tears. En dat nummer kreeg maar liefst 2 miljoen streams. Wat zei die? Ja, 2 miljoen. 2 miljoen, 2 miljoen streams. Halleluja! En ook een EP met de titel Where is Olivia Summers kwam uit. En meest recentelijk de single 18. Zijn muziek is een mix van indie pop en R&B. Te herkennen aan de onverwachte elementen. Ik heb er zin in. Jullie ook. Geef een enorm applaus voor Calais! love I feel something big is about to come And now you're gonna say I don't fall in love And that's true, I don't know what I want Looking for you and I You could be my bongo golden eye I guess it's just nothing but a pretty smile But my mind still drifts to it Cause it looks so good on paper These empty conversations Oh, it's pretty complicated Oh and I don't really know why I don't even try to I don't really why I don't even like you I got it all, I don't need more Just need a girl like you I got it all, I don't need more Just want to Yeah, just take your time I don't even mind Just meet me at five Yeah, I don't even mind Yeah, just take your time And I don't even mind I don't even mind Dank jullie wel. Hallo, leuk dat jullie allemaal zijn. Mijn naam is Callie. Kom allemaal gezellig dichterbij. We gaan wat leuke muziek voor jullie spelen. Ah, dit volgende liedje heet eh, Blabbermouth. Yeah. feeling good when the time is right. just from nine to five, fun Drive around town, take my bad advice We're feeling good when the time is right Acting a fool just from time to time But you nine to five, fun Drive around town, take my bad advice And it could be you Go to a place where I don't even know the name of to a country where I don't know anyone Cut my hair, change my name, steal a car Let's see if half a tank of gas can get us far But I won't go anywhere without you in the passenger Just know there's not many days left in the calendar And summer's not as long as it used to be times, those times don't seem so bad no more So Olivia, what do you say? The summer's not as long as it used to be So just quit your 9 to 5, let's have fun tonight Drive around the town, take my bed advice ouder worden. En hoe het eerst heel erg stom lijkt en zo. Maar dan word je 18 en dan denk je, was dat het? Dit liet jij het eten. I'll never be those kids again. We are knowing in the end. Hope you burn it down, hope you celebrate, hope you understand, hope you find a way. I'll never be those kids again. We are nowhere near the end Hope you burn it down, hope you celebrate Hope you understand, hope you find a way New Year's Eve, not in September Life isn't over on your 18th birthday I don't know why you're worried in the first place And I know that the light stays on yellow forever Stop hanging on to what it could be I'm just trying to live in the present and it will all be okay Yeah, we'll be just fine All just waiting for the summer And don't appreciate it when it arrives We're all just waiting for light bulbs To fall out of the sky I try to grab them, but they're just too high Put the sunroof open, put your hands outside Don't think it will work, but it just am I you understand, hope you find a way We'll never be those kids again we you burn it down, you celebrate you understand, hope you find a way Yeah Hope you find a way Yeah What are you so afraid of? fun. Ooh, oh, I like the hair ripping down. I wouldn't wanna be anybody else. I'll never be those kids again. We are no one in the end. Don't be burning down, don't celebrate, Hope you understand, Hope you find a way. i will never be those kids again. We are no one in the end. Don't be burning down, don't celebrate, Hope you understand. Hope you find a way. heeft hij wel vaker door gehoord. Misschien kunnen jullie meezingen. Misschien kunnen jullie meezingen. Hope you celebrate, hope you understand, hope you find a way. We'll never be those kids again. But we all know in the end Hope you burn it down, hope you celebrate Hope you understand, hope you find a way wel. Ja, ik zag een paar mensen zingen. Ik ben blij om hier te staan. Als de enige mannelijke gast vandaag. Dat is ook heel erg leuk om te zien. Dat het heel erg vrolijk wordt vanaf nu. Ah. Eh, dit volgende liedje is nog niet eens uitgebracht. Ik weet ook niet of we het gaan uitbrengen. Ehm, dus gefeliciteerd, denk ik. Ik weet niet. Ehm, dit is wel een bewegelijk liedje, dus je hoeft niet helemaal te gaan springen. Maar het wordt wel gewaardeerd. Hij heet eh, Lemonade Ferrari. my car is a Ferrari And this lemonade is wine And that your fans are stilettos That everything is fine Pretend that you're wearing a red dress And a diamond necklace Time is ticking and I don't give a damn Every moment here it feels expensive time is ticking and I don't get put down Every moment here it feels expensive One more time And I feel like always thinking about obstacles. see obstacles you think about. presentator had het erover. shit if I lose it I can see through you, there's nobody that you're fooling Yeah, but the state that I'm in got me Give a fuck about nobody but still want approval Worry about others who aren't even good people Been driving myself crazy lately Been feeling like I'm pushing daisies Everything is alright till I say Dank jullie wel. We zijn alweer bij het laatste liedje. Dus voordat het laatste liedje spelen, even een heel groot applaus voor Luc Hofstra. wel. Ah, ik wou bijna Rob Akda zeggen, dus ook even een applausje voor de mensen van Rob Akda. Iedereen die meewerkt. Dank jullie wel. Het is het allerlaatste liedje. Het is best wel een outro liedje. Weet je, wat je in een, aan het einde van een film hoort. Het Olivia Summers. day Hate my life But do it right But right now I'm I'm in the back of a cop car oh, I got a tattoo of your name On my right hand And in my left hand I got a still burning cigarette from you I'm taking some time off taking my time And I'm rethinking every decision that I've made in my life And I'm thinking about you You are you You You the and then you ran off Now all my bits, I got brain job you were living the dream I was just counting sheep And I'll be here And I just wanna be carefree Just wanna run through the tall grass All in the sunset just wanna be carefree And this life might not seem so boring The pretty roses still got thorns So summer's almost over I'm almost 18 School will soon start again And I'll be just a memory I should've never gone too far Never, never gone from home Should've never stole that car You had it all, guess it wasn't enough And oh yeah, we're still young But the time's catching up Was a hell never right What's the time of your life And you just threw it away And I know you just wanna Feel like you exist all the truth from the The love lust, But you're never homesick Did you do it for the thrill Did you really have to go Did you really run away I just don't want things to change I just wanted to be free Every day sexual life will be here I just don't want Let's end this story once and for all But until the credits roll I'll be here I'll be here Dank jullie wel. Fijne rest van je avond jongens. Dank jullie wel. Ook een van de mensen die meedoet vanavond. Want we spreken de mensen vooraf. En als je het gehoord hebt, dan eh, weet je wat eh, iemand heeft gebracht. Dat is Coolie. Ehm, C-U-L-I. Dat is het, hè? Ja. Ik, spreek het, ik spreek het zelf uit als Cully. Cully. Het komt eigenlijk uit van eh, culinary. Culinary. Eh, hoe, hoe ben jij op dat woord gekomen dan? Ehm, het is heel lang geleden. Ik was 16 ongeveer. Mm Het is niet echt een heel erg geweldig verhaal, maar ik vind het altijd wel leuk om te vertellen. Ik was, zat bij de tandarts en ik las een magazine, want ik verveelde me, mijn telefoon was leeg. Mhm. En ik las gewoon Cully en ik dacht, dat is echt een super coole artiestennaam. Nou. Ja? Dat is hem. Nou, maar eh, eh, bij het zoeken, hè, want eh, we komen straks aan het eind van het gesprek natuurlijk waar ben je op te vinden. Maar ja, het was een beetje lastig op een gegeven moment denk ik, want er waren er meer. Uh, Callies? Ja, ja, maar zoals je het schrijft. Maar dan kom ik bij Mexicaanse... Ah ja, op Spotify <laughs> gelukkig niet. Op Spotify ben ik wat te vinden. Ja. Maar jij dacht, coole naam, mooie naam, leuke naam. Dus ik gebruik die. Ja, het was meer gewoon... Het, is gewoon, dat is wel vaker. Het moet gewoon cool zijn. Mhm zodat bij dit zat er niet per se iets achter, maar gewoon zoals je ziet de naam staan, dan ziet het wel gewoon gelijk cool uit. Daar zocht ik vooral naar. En dan ben ik ook heel nieuwsgierig. Wat voor muziek maak je dan? Eh, het is eigenlijk gewoon ik met een gitaar en heel veel eh, productie. Hmm. Heel veel, ook vrij visueel. Dat kan je ook wel zien eh, met de visuals die ik bij me heb. Hmm. ja. Het is... Ben je visueel ook ingesteld? Ja, zeker wel. Ja? Ik denk dat dat ook wel een klein beetje mij onderscheidt tussen de rest op zich. Mhm. Ehm, het is vooral visueel erg interessant. Dus ik ben benieuwd. Eh, ik weet nog niet precies wat de rest gaat doen, maar ik heb er zeker veel zin in. Ja, ehm, want is ja, muziek dan bij jou dan ook beeldend? Moet het een bepaalde eh, het beeld dan ook eh, iets oproepen met het muziek die je erbij maakt? Ja, ik zoek ook wel vaak wat nostalgisch. Ja. Ik hoop dat dat ook een beetje overkomt. Daarom ik zoek ook wel meestal referenties van de jaren 90 en zo. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld de laatste tijd ben ik heel erg fan van Oasis. Dat soort dingen. Daar zoek ik ook wel nu inspiratie in. Ja. Ik weet niet of je het terug gaat horen, maar het zit er zeker in. dus eh, de, de, de, broertjes Gallagher, die, eh, die moeten maar eens eh, goed naar jou gaan luisteren. Precies. zijn er de Beatles, zijn er <laughs> ja, ja, Maar dus de Beatles, die, die, die roemen zijn natuurlijk ook. Dus, hoe zit dat met jou? Wie ik roem? Ja, nou ja, goed. Kijk, als ze Oasis noemen, die zeiden ooit ja, de Beatles, dat is zijn onze voorbeelden, helden en noem maar op. Ja, niet eens. Ik denk dat ik vooral eigenlijk wel meer naar eh, meer moderne muziek luister. Eigenlijk de artiesten die ik zelf leuk vind, hmm. is gewoon backing track en een DJ. Hmm. En dat is het meestal. Dus dat zit niet helemaal in dit straatje, maar daar, daar haal ik wel veel inspiratie uit. Oh, dus dat, eh, dat is een beetje de basis en waar jij eigenlijk op vertrekt. Ja, maar gelukkig heb ik nu een, eh, een drummer bij me, Luc. Hmm. En dat maakt hem wel, maakt hem nog, dat heeft nog een beetje een live edge heeft het dan. Dus het wordt wel cool, ja. ja Oké, en dan natuurlijk de afsluitende vraag. Het wereldwijde web. Want ik eh, zat eh, op een gegeven moment te zoeken en ik, kon je niet, kwam je niet 1, 2, 3 tegen. Je hebt met een underscore, uh, puntje en dan nog een underscore. zo, en dan C-U-L-I, om mee te beginnen met de Instagram. Maar zijn er nog meer plekken waar je op te vinden bent? op, ja, waar niet? <laughs> Spotify, op YouTube, Instagram, nu zelfs op TikTok. Ja, overal wel wat te vinden. Ik heb op eh, Instagram heb ik ook wel leuke video's dat ik dan een liedje schrijf in een uur en zo. Ja. Dus dat kun je ook checken. Maar vooral op Spotify, singles. En tot zover was dit het tweede gedeelte van de Rob Acta Award. We begonnen daarmee omdat ik eh, dacht, nou, die tijd, 57 minuten... Die moeten dan op een gegeven moment goed ingevuld. Maar zoals altijd eh, heeft onze vriend Verdonschot een, eh, een een of andere snelheidsmeter in eh, zijn software ingebouwd. Dan staat er 57, maar dan duurt hij ineens 53 minuten. Dus vandaar. Ehm, we hebben het daarom ook even omgedraaid. Dus het tweede gedeelte heb je net gehoord. Straks, in het volgende uur, hoor je dus het eerste gedeelte.